voor spoedige start. Moutschreurs met het NOS Journaal. Waarschijnlijk wordt morgenochtend pas duidelijk op welke plek in het land het OV stil ligt vanwege de staking in het streekvervoer. Veel werknemers gaan staken voor meer loon en een lagere werkdruk. Er wordt onder meer actie gevoerd bij Arriva en Connection. De vakbonden gaan ervan uit dat er vrijwel nergens in Nederland bussen rijden, behalve in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Daar rijden alleen lokale vervoerders. De westenstorm van vandaag heeft op veel plaatsen overlast veroorzaakt. Alleen al in Brabant moest de brandweer meer dan 200 keer uitrukken. Vanwege de hoge waterstanden werden alle vijf grote stormvloedkeringen in ons land gesloten. Dat was nog nooit eerder gebeurd. Twee keringen zijn inmiddels weer opengegaan. In de Biesbos staat het water inmiddels zo hoog dat de dieren er last van krijgen. Zo slaan hazen op de vlucht. Het KNMI heeft code oranje ingetrokken, maar er kunnen nog zeer zware windstoten voorkomen. En de westerstorm veroorzaakte ook problemen in het buitenland. In Frankrijk vielen doden en raakten 15 mensen gewond. Zo'n 200.000 huishoudens in Frankrijk kwamen zonder stroom te zitten. In de Zwitserse Alpen kwamen mensen vast te zitten in een gondellift. In Ierland waren overstromingen. Zo stonden in de stad Galway de straten onder water. En de verstandhouding tussen president Trump en zijn voormalige topadviseur heeft een dieptepunt bereikt. Trump is woest over uitlatingen van Steve Bannon over contacten tussen het Trump-kamp en Russen. Bannon noemt die ontmoetingen in een boek onvaderslievend en een vorm van verraad. Bannon heeft vooral kritiek op de ontmoeting van de zoon en schoonzoon van Trump met een Russische advocaat. Zij spraken elkaar in de Trump Tower tijdens de presidentscampagne.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 can't seem to find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

寂寞。 tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. I'm star.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

it on.